5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Wetenschappers van de NASA melden een opvallende stijging van het aantal bosbranden in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied. Braziliaanse ruimteonderzoekers lieten woensdag ook al weten dat het aantal bosbranden het hoogst is sinds de telling begon zes jaar geleden. NASA bevestigde die cijfers toen nog niet, maar concludeert nu dat er inderdaad sprake is van een opmerkelijke toename. De Braziliaanse president Bolsonaro beschuldigde het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek eerder van onjuiste cijfers te geven over de ontbossing. Ook ontsloeg hij de topambtenaar die de ontbossing aantoonde. De Iraanse minister Zarif van Buitenlandse Zaken is onverwachts aangekomen in Biarritz in Frankrijk, waar de G7-top bezig is. Hij wil kijken wat er voor nodig is om de spanningen tussen Iran en de VS te de-escaleren. Zarif is niet van plan om te praten met president Trump of andere leden van de Amerikaanse delegatie. De landen van de G7 zijn het tot dusver niet eens geworden over een gezamenlijk beleid ten aanzien van Iran. In een woning in de Rotterdamse wijk Kralingen zijn een dode en een gewonde man gevonden. De dode man was vanochtend als vermist opgegeven. De politie trof hem dood aan in de woning samen met een andere man die bewusteloos was. Deze man is naar het ziekenhuis gebracht en is aangehouden. De politie vond in de woning een drugslaboratorium en een onbekende hoeveelheid drugs. Wat voor drugs het zijn is niet bekend. Mogelijk zijn de twee onwel geworden door dampen in het pand. Bij een ongeluk op Mallorca met een helikopter en een vliegtuigje zijn vijf doden gevallen. In de helikopter zaten twee mensen, in het vliegtuig drie. Even na half twee vanmiddag botsten de twee toestellen op elkaar. Dat gebeurde vlakbij het dorpje Inca in het midden van Mallorca. De helikopter en het vliegtuigje zijn volgens de Spaanse krant El País neergestort op een privéterrein. Het weer tropisch warm, 28 tot 31 graden. En vanavond blijft het nog lang warm, maar uiteindelijk daalt het kwik naar 15 graden vannacht. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. Dinsdag kan er lokaal een onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.